Femke met het NOS-journaal. De rechtbank in Limburg heeft een artikel op zijn website gezet... waarin wordt uitgelegd waarom een man een taakstraf van 120 uur heeft gekregen. De 33-jarige Pol had een tweejarig meisje en haar grootouders doodgereden. Het vonnis van 120 uur leidde in en buiten de rechtszaal tot boze reacties. Volgens de rechtbank is het niet bewezen dat de pol te hard heeft gereden. De rechter liet meewegen dat de man een blanco strafblad heeft... en dat hij de dood van de slachtoffers zijn leven lang moet meedragen. In Landgraaf is bij een schietpartij een gewonde gevallen. Volgens de politie is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. De schoten werden even voor middernacht gelost. De politie zegt dat er meerdere mensen bij betrokken zijn. Er is nog niemand aangehouden. In een grote misbruikzaak in Amerika heeft het schooldistrict van Los Angeles een megaschikking getroffen met ouders van kinderen die zijn misbruikt door een basisschoolleraar. Ze krijgen gezamenlijk ruim 112 miljoen euro. In totaal is met 150 families een schikking getroffen. De rechter bepaalt hoe het geld over de kinderen wordt verdeeld. En eerder betaalde de school al ruim 24 miljoen euro aan 70 andere gezinnen. Op Madagaskar, voor de Afrikaanse oostkust, zijn sinds augustus al 40 mensen overleden aan de pest. Bij nog 79 mensen is de ziekte vastgesteld. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. De angst is dat de ziekte zich vooral in de hoofdstad voordoet, waar mensen dicht op elkaar wonen. Het weer... In het westen en het noorden mogelijk wat motregen. Het wordt 3 tot 6 graden. Morgen wordt het snel droog met af en toe zon. En dan wordt het 10 tot 14 graden. En ook zondag is het zacht met wat zon.